Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hevige regenval heeft in het zuiden van Oostenrijk geleid tot problemen. Meerdere gemeenten slaan alarm vanwege overstromingen en modderstromen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Tientallen huizen zijn voor de zekerheid ontruimd. In de stad Klagenvuurt dreigt een dam door te breken... waardoor een groot deel van de stad onder water kan komen te staan. Bewoners worden opgeroepen om zich voor te bereiden... Ook in buurland Slovenië worden, is, hebben mensen last van noodweer. Er zijn zeker drie mensen omgekomen, onder wie twee Nederlanders. Acteur Mark Margolis is overleden. Hij is vooral bekend van de series Breaking Bad en Better Call Saul... waarin hij Hector Tio Salamanca speelde. Margolis brak door met zijn rol als schurk Alberto de Shadow in de film Scarface. Mark Margolis was 83 jaar. Bij een weggeefactie van een populaire Twitch-streamer zijn in New York rellen uitgebroken. Kai Senet zou op straat playstations, computers en microfoons weggeven. Binnen korte tijd kwamen er duizenden mensen op af, waarna de sfeer omsloeg. De aanwezigen gooiden met pionnen en renden alle kanten op. Op beelden is ook te zien hoe jongeren op auto's springen. De politie van New York zegt dat het volledig uit de hand is gelopen. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Ook de influencer zelf zou gearresteerd zijn. Tellen Griekspoor is door naar de halve finale van het ATP-toernooi in Washington. In de kwartfinale versloeg hij de Amerikaan Wolf met 7-5, 6-4. Het is voor Griekspoor de tweede zege op een dag. Eerder versloeg hij de Frans Fransman Monfil. Dat duel begon donderdag, maar werd onderbroken vanwege hevige regen. De halve finale van Griekspoor is in de nacht van zaterdag op zondag.